van 1 uur. Dit is Renate Evers. Met de en zuiden van Afrika dreigen onder voet te raken door El Niño. Volgens UNICEF krijgen de kinderen te maken met honger, watertekorten en ziektes. De situatie in de regio wordt nog eens verergerd door de stijgende voedselprijzen. Mensen kunnen het eten niet meer betalen en slaan bijvoorbeeld een maaltijd over. Door het weerfenomeen El Niño valt in het oosten van Afrika veel meer regen dan normaal. In het zuiden van Afrika is het juist veel droger. Een van de onderhandelaars bij de gesprekken over een doorstart van VND wil verder onderhandelen. Gijs Bessem vertegenwoordigt vier eigenaren van tien panden van het Warenhuis en zei in Nieuwsuur dat de gesprekken zijn stuk gelopen op tijdsdruk en miscommunicatie. Volgens hem kunnen de partijen eruit komen als ze weer om tafel gaan zitten. Alle partijen zitten dicht bij elkaar, zegt hij. Die andere partijen hebben nog niet op de oproep gereageerd. De band Eagles of Death Metal heeft afgelopen avond in Parijs het concert afgemaakt dat 13 november eindigde in een bloedbad. Het optreden was wel in een andere zaal omdat de Bataclan nog altijd dicht is. In november kwamen bij de aanslag door moslim-extremisten 89 bezoekers om het leven. Bij het concert van afgelopen avond waren ook overlevenden. Voor hen was het een onderdeel van het verwerkingsproces om erbij te zijn. Het campagneteam van de Amerikaanse presidentskandidaat Marco Rubio heeft een pijnlijk foutje gemaakt in een spotje. Terwijl de voice-over vertelt dat het opnieuw ochtend is in Amerika, is een skyline van een stad te zien. Maar dat is geen Amerikaanse stad, maar het Canadese Vancouver. Voor het filmpje is archiefmateriaal gebruikt van een Canadese filmmaker. Rubio staat derde in de peilingen om, in de race om de kandidatuur voor de Republikeinen achter Donald Trump en Ted Cruz.